Na een verblijf van vier maanden in de Braziliaanse ambassade in Honduras vertrok hij per vliegtuig naar de Dominicaanse Republiek om vervolging in eigen land te voorkomen. Op de luchthaven namen een paar honderd aanhangers afscheid van hem. Met het vertrek van Zelaya is een einde gekomen aan een politieke crisis die zeven maanden heeft geduurd. De nieuwe president van Honduras is de conservatief Lobo. Hij won eind november de verkiezingen en werd gisteren beëdigd. In Luik zijn de lichamen geborgen van vier mensen die woonden in het flatgebouw dat gisternacht instortte. Gistermiddag werd een meisje van 13 gewond, maar levend onder het puin vandaan gehaald. Het aantal gewonden kwam daarmee op 21. Twee van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Voor zover bekend zijn er nu geen vermisten meer, maar in Luik wordt vannacht nog verder gezocht. Het appartementengebouw in het centrum van Luik stortte gisternacht in na een gasexplosie. Minister Rauwvoet laat nader onderzoek doen naar vermissingen uit gesloten jeugdinrichtingen. 483 jongeren liepen vorig jaar weg. 15% bleef langer weg dan twee weken. Het onderzoek is bedoeld om erachter te komen wat er met hen is gebeurd. Rauwvoet geeft de jeugdinstellingen een jaar de tijd om hun omgang met de verlofregels te verbeteren. In een ziekenhuis in Los Angeles is de actrice Zelda Rubinstein overleden. Haar bekendste rol was die van een excentriek medium in de Poltergeist-films. Rubinstein, die maar 1,30 meter lang was, ging pas in films spelen toen ze tegen de 50 liep. Ze speelde in drie Poltergeist-films en daarna nog in veel tv-series. Ze voerde jarenlang actie voor de acceptatie van kleine mensen. Zelda Rubinstein is 76 jaar geworden. Het weer. Door ijzel, sneeuw, hagel en opvriezing kan het overal, met uitzondering van het westen, glad zijn.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 You know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far. Cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far.